en ik heb jou voor het eerst ontmoet. Hatsé, daar bij de waterkant. Hatsé, daar bij de waterkant. Hatsé, daar bij de waterkant. En ik heb jou voor het eerst ontmoet. Hatsé, daar bij de waterkant. Daar bij de waterkant. En ik vroeg of je me kussen wou. Hatsé, daar bij de waterkant. Hatsé, daar bij de waterkant en ik voel of je me kussen wou. Daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Je kreeg een kleurtje en zei nee, hoe kom je op dat idee? U bent beslist abuis, maar na verloop van nog geen jaar werden wij een paar stonden En ik heb je voor het eerst ontmoet. Hotzee. Daar bij de waterkant. Hotzee. Daar bij de waterkant. Hotzee. Daar bij de waterkant. En ik heb jou voor het eerst ontmoet. Hotzee. Daar bij de waterkant. Daar bij de waterkant. la la la la la la la. la la